Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Om de opwarming van de aarde beperkt te houden is meer actie nodig... zeggen beleidsmakers, milieuorganisaties en experts. Afgelopen dag verscheen een rapport van het VN-klimaatpanel. Daarin staat dat de mogelijkheden om de opwarming tot anderhalve graad te beperken... snel kleiner worden. Klimaatminister Jette pleit voor meer klimaatactie en commitment... Greenpeace noemt het VN-rapport diep verontrustend... maar zegt dat het niet te laat is om de crisis aan te pakken. Op een internationale donorconferentie in Brussel is voor hulp na de aardbeving in Turkije en Syrië 7 miljard euro steun toegezegd. Merendeel gaat naar Turkije, een kleine miljard euro is voor hulp aan Syrië. De Europese Commissie zegt dat de hulp aan Turkije deels bestaat uit schenkingen en leningen. De zware aardbevingen van begin februari kosten voor zover bekend aan zo'n 57.000 mensen het leven. Miljoenen mensen werden dakloos en leven in tenten en containers. De presidenten van Rusland en China, Poetin en Xi, hebben elkaar in Moskou 4,5 uur lang gesproken. Waarover werd niet bekendgemaakt. Volgens het Kremlin was het een informeel gesprek. Xi Jinping kwam gisteren in Moskou aan voor een driedaag staatsbezoek. Het officiële gedeelte begint komende dag. Washington waarschuwde opnieuw dat China overweegt om Rusland wapens, drones en munities te leveren voor de oorlog in Oekraïne. Maar Peking ontkent dat. Het hoofdkantoor van het nieuwe innovatiefonds van de NAVO komt in Nederland te staan. Dat heeft het bondgenootschap bekendgemaakt. Het fonds moet onder meer innovatie op het gebied van defensie aanjagen. Voor het nieuwe hoofdkantoor is 1 miljard euro vrijgemaakt door de alliantie. Nederland betaalt er 55 miljoen euro aan mee. Het is nog niet duidelijk waar in Nederland het innovatiefonds van de NAVO zich gaat vestigen.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 Blijf maar weg van mij, je je kans gehad. Al die cash op mij, dat komt al lang van pas. Als ik kijk naar de tijd, is het echt gevlogen. hebt het high, ik ben net daarboven. Zij zegt high, ik ben weggelopen. Zoveel nice, hij verpest gelomen. Ze is echt gebroken, maar een mooie vrouw. Het is niet echt gelopen hoe ik het ooit wou. Je moet wel geloven, heb je nooit gesausd. Zie je echt de bodem, dan wie gooit een touw? Hele zaterdag heb ik nagedacht. Zag er gisteren met een vage gast. Zeg je eerlijk, voel me raar genakt. Weet je nog hoe ik kwam toen je jarig was? Weet je nog wie je zei dat je waarde had? Al die apps is te laat voor dat. Ja, spijt dat van later pas. Stuur je naar de deur, schat, daar is je en jas. ik maar denken dat jij anders was. Ga niet wachten hier op jou, ik heb te lang gewacht. Blijf maar weg van mij, je hebt je kans gehad. Al die cash op mij, dat komt al lang van pas. Ik vraag me af waarom het zoveel moest komen, schat. Of dit alles hiervoor nodig was. Ik had besloten dat het over was. Je hebt mijn grens bereikt, geen overmars. Nu wil je dreigen met nee, je mag je zo niet zien, maar je hebt hem ermee. En bovendien heb ik nog zoveel shit op jou. Maar die dingen laat ik ook niet zien. Ben je doof misschien, nu zijn de dagen lang, maar de nachten kort zelf dat het anders wordt Maar wat zeker is, is dat het beter is Dat jij verliefd op iemand anders wordt Ik hoorde wat je doet en ik vind het vreemd Het lijkt alsof je in een film leeft Maar het gaat niet beter worden als je dingen neemt En ik helemaal niks van mijn kind verneem Plus toen ik in mijn cel opgesloten zat Hoorde ik dat je met een gozer was ik zeg je eerlijk, voel me zo genakt Maar ben niet boos op dat, niks ik boven dat En niemand anders moet je pijn verzachten Want ik zet je bij deze uit mijn gedachten Vreemd gaan is wat je van mij verwachtte Maar zoals de waard is, vertrouwd, hij zijn gasten ik hoop dat ik binnendring, gewoon eventjes binnendring Je stemming heeft een wisseling, nu ben je een herinnering Ik ging achter cash aan en raakte verstikt erin Bleef van links naar rechts gaan, nu zit ik er middenin ZFM Miss Jackson if you're nasty, a nasty boy.